We kunnen niet op één eh, zere plek de vinger leggen. Maar we weten wel dat heel veel ook te maken heeft aan de technische storingskant. Heeft veel te maken met de aanrijdtijd van monteurs en de beschikbaarheid van monteurs. Maar de rode draad is niet te trekken. En we hebben ook ongeveer 25 acties in gang gezet om te zorgen dat het beter gaat in de tweede helft van het jaar. Ja, er waren dus meer storingen. Toch kwamen NS-reizigers vaker op tijd aan. Eh, 87% van de treinen had minder dan drie minuten vertraging. Meer spoornieuws. De Europese Commissie stapt naar de rechter vanwege het bevoordelen van de NS. Het vorige kabinet gaf de NS het recht om tien jaar lang te mogen rijden op de belangrijkste spoorverbindingen. Volgens Brussel hadden ook concurrenten zoals Arriva daarop mogen bieden. Zodat er meer concurrentie ontstaat met als gevolg lagere prijzen en betere service. In een loods in Stroe in Gelderland heeft de politie een illegale sigarettenfabriek opgerold. Twaalf mensen die er aan het werk waren zijn opgepakt. Er waren ook slaap- en leefruimtes voor de medewerkers. Wat volgens de politie betekent dat de productie professioneel in elkaar zat. Er zijn 320.000 sigaretten en 45.000 kilo tabak in beslag genomen. Als alles was verkocht was de schatkist ongeveer 20 miljoen euro aan accijns misgelopen, zegt de politie. En de Labubu-hype blijft maar groeien. En voor als je echt geen idee hebt, zoals jij misschien flippo's spaarde... of wanhopig op zoek ging naar dat ene Pokémon-kaartje... is de Labubu nu het ding. Mijn collega Lisanne vertelt. Ja, Labubu's zijn zachte knuffelpoppetjes met grote ogen... en een beetje een soort enge lach met tandjes. Ja, de hype is overgewaaid vanuit Azië. En bij een nieuwe lichting Labubu staan er rijen voor de popmarkt. Het bedrijf achter de Labubu. Je koopt eigenlijk een blindbox. Je hebt geen idee welke Labubu, welke kleur uit die doos komt... Eh, en mensen hebben zo'n idee van, oh, ik moet dit maar blijven proberen totdat ik de kleur heb die ik heel graag wil. Eh, en ja, sommige die eruit komen zijn ook nog heel zeldzaam. Popmart maakte afgelopen half jaar 350% meer winst dan daarvoor. Op de beurs is het bedrijf nu al meer waard dan Mattel, de maker van Barbie. Het weer ziet er goed uit vandaag. Op de meeste plekken volop zon. Alleen in het oosten af en toe wat wolken en een spatje regen.